met het NOS-journaal. Rijksambten op 1 november het werk neer. Avocabo FNV heeft hen opgeroepen actie te voeren voor een nieuwe CAO. Sinds begin dit jaar zitten de onderhandelingen over een nieuwe CAO muur vast. Er valt volgens de bonden niet te onderhandelen met minister Donner... over een fatsoenlijke loonontwikkeling en over bezuinigingen zonder gedwongen ontslagen. De SP en GroenLinks sluiten zich aan bij het verzet tegen de eventuele benoeming van minister Donner als vicepresident van de Raad van State. De partijen vinden, net als de PvdA, dat iemand niet mag oordelen of adviseren over wetgeving van een kabinet waar hij zelf deel van uitmaakte. Volgens de oppositiepartijen is het van groot belang dat de vicepresident van de Raad van State onafhankelijk is. Op Kaapverdië heeft de lokale politie anderhalve ton cocaïne onderschept. Volgens een tv-zender heeft de Nederlandse politie het West-Afrikaanse land daarbij ondersteund. Er is dit jaar een van de grootste cocaïnevangsten in de regio. De politieactie was op het eiland Santiago. Vier Kaapverdianen zijn aangehouden. De cocaïne kwam uit Zuid-Amerika en was waarschijnlijk bestemd voor een criminele organisatie die in Europa actief is. Vier mensen die het ministerie van Vrom hebben opgelicht hebben straffen tot een jaar gekregen. Ze gebruikten een logo van de provincie Zuid-Holland op een brief waarin ze vroegen om milieusubsidies voortaan naar een andere rekening over te maken. Vrom maakte in totaal zo'n 4 miljoen euro over voordat de oplichting werd ontdekt. Egypte, in Egypte is het opnieuw tot geweld gekomen tussen koptische christenen en ordentroepen. Gisteren vielen in Cairo meer dan 20 doden. Het geweld van vandaag speelde zich af bij een koptische kerk, waar de doden van gisteren werden herdacht. De onlusten begonnen gisteren toen demonstrerende kopten werden bekogeld door omstanders, vermoedelijk moslims. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, vooral in het noorden van tijd tot tijd regen. Morgen is het grijs en regenachtig. Het wordt dan 16 graden op de Wadden tot zo'n 18 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. E het is een normale avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 6 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 4.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 Now this whole world has no clue what to do. I got enough money in the bank for the two of us. I gotta keep enough letters to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L ook op internet. www.zfmzandvoort.nl to the more and the boys and the girls. Someone call the doctor cause I lost my mind.